9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het kabinet heeft van de zomer een Amerikaans aanbod afgeslagen... voor hulp bij het terughalen van Nederlandse Syriëgangers. Dat hebben de ministers Blok en Grapperhaus geantwoord op Kamervragen. Het ging om tien vrouwen en hun kinderen. De rechtbank in Rotterdam oordeelde dat Nederland zich moet inspannen om deze Nederlanders op te halen. Maar volgens het kabinet is dat niet zo gemakkelijk. Zo is het gebied nog altijd onveilig en kan het maken van formele afspraken met de Koerden in dit gebied tot problemen leiden met Turkije. De Hongaarse schrijver György Konraad is overleden. Hij was behalve schrijver een boegbeeld van de Hongaarse dissidentenbeweging... ten tijde van de Hongaarse communistische dictatuur. Zijn werk was tot ver in de jaren tachtig in Hongarije verboden. Het is in vele talen vertaald. Een bekende roman van hem is Tuinfeest. Konraad was 86 jaar. De Frieske Academie is in ernstige geldnood. Dat zei directeur Schmink vandaag op de Academiedag in Leeuwarden. Er werken nog maar zo'n twintig wetenschappers... en er is een vacaturestop wegens gebrek aan geld. De Frieske Academie richt zich op het wetenschappelijk onderzoek... naar de Friese taal en letterkunde en de geschiedenis van Friesland. De provincie werkt aan een voorstel voor de toekomst van de Frieske Academie, zei directeur Schmink. Naar nu is gebleken zijn afgelopen week op meer plaatsen in Noord-Brabant... muren en objecten beklad met teksten... zoals vannacht op de oorlogsbegraafplaats in Mierlo. Afgelopen dagen zijn ook zulke teksten ontdekt in Helmond... en op andere plaatsen in Mierlo. De politie vermoedt dat het om dezelfde dader gaat. En het weer tot slot. Vannacht kan een mistbank ontstaan. Het wordt van 9 graden aan de kust tot 3 in het binnenland. Het weekende is droog met geregeld zon. Zondag wordt het 20 tot 24 graden. Maandag is er dan weer kans op regen.